Dus ze mogen de komende 24 uur niet in het gebied komen. Doen ze dat wel, worden ze weer aangehouden. Ehm, en ja, we hopen echt dat er vanavond gewoon een gemoedelijke wedstrijd wordt. Zodat iedereen kan genieten van de wedstrijd. Er zaten ook vier PSV-fans vast. Zij en de 230 opgepakte fans van Napoli mogen vanavond niet naar de Champions Champions League wedstrijd tussen beide clubs. Die wedstrijd begint om 9 uur. Energieverkopers aan de telefoon hebben een nieuw maniertje. Daarvoor waarschuwt Waakond ACM. Ze krijgen steeds meer klachten binnen. Die gaan over verkopers die om een volmacht vragen. Vaak weten mensen niet precies wat dat inhoudt... en komen ze er later achter dat ze zijn geswitcht van energieleverancier... inclusief een hoge boete voor het opzeggen van het oude contract. De ACM legt uit waar je op moet letten. Als je wordt gebeld door een verkoper, hang direct op als je nou al een volmacht hebt getekend, dan weet dan dat je die op elk moment mag opzeggen. En op onze website konzenwijzer.nl kun je zien hoe je daar weer vanaf kunt komen. En iets meer dan een week nog, dan kun je weer gaan stemmen. Veel mensen gaan naar het buurthuis om de hoek, een treinstation of de gymzaal van de lokale basisschool. Maar sommige stemlokalen zitten op een bijzondere plek. Zoals het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden of Kamp Amersfoort. Eh, dat werd tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikt door de nazi's. Bijzonder, zeggen deze mensen tegen Hart van Nederland. Het is een mooie gelegenheid denk ik als burger om daar dan eventjes naartoe te gaan. Dat is een hele specifieke plek daar heel bijzonder. Eh, om, al mensen dat ook te laten zien als ze daar stemmen. En zeggen, jongens, waar zijn wij? Wij wonen in de buurt, maar ik moet eerlijkheidshalve bekennen... we zijn alleen maar buiten geweest, maar nooit de kamp Amersfoort zelf. In het kamp zaten tijdens de oorlog vooral politieke tegenstanders van de nazi's gevangen. Ook werd het gebruikt als doorvoerkamp voor mensen die bijvoorbeeld naar Auschwitz werden gebracht. Het weer, een kletsnatte dag met veel wind en van tijd tot tijd pittige buien.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 Got some words on cardboard, got your picture in my head saying, If you see this girl, can you tell her? Lady Jane, when I see you again, your servant am I, and will humbly remain. My dear Lady Anne, I've done what I can.